Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker drie explosies geweest... kort na het verrassingsbezoek van president Obama. Taliban heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor tenminste één van de explosies. Na die explosies werd er ook geschoten. Volgens een politiechef zijn er zeker zes doden gevallen. Obama was in Afghanistan voor een kort en onverwachts bezoek aan de Amerikaanse troepen en aan de Afghaanse president Karzai. Obama en Karzai tekenden een verdrag waarin de mogelijkheid wordt opengehouden dat een deel van de Amerikaanse militairen ook na 2014 in Afghanistan blijft. Die kunnen helpen bij het opleiden van Afghaanse veiligheidstroepen. Explosies in Kabul volgden enkele uren na Obama's vertrek. Het alcoholgebruik onder jongeren van 11 en 13 in Nederland is sterk gedaald. Blijkt uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie naar het welzijn van kinderen in Europa en Noord-Amerika. Tussen 2005 en 2010 zijn jonge Nederlandse tieners minder gaan drinken, blowen en roken. Het onderzoek concludeert verder dat Nederlandse kinderen het gelukkigst zijn. Zo'n 95% van de Nederlandse kinderen tussen 11 en 15 zeggen dat ze zeer tevreden zijn over hun leven. De moeder van een van de verdachten van de roofmoord op een Haagse juwelier heeft een oproep gedaan aan haar zoon. Ik wil dat je terugkomt naar hier, naar de politie of naar huis. Dat zei ze in een telefoongesprek met de NOS. De vrouw zei dat ze niet weet waar haar 19-jarige zoon is en ook gelooft ze niet dat haar zoon de moord heeft gepleegd. Hij zou zoiets nooit durven, zei ze. De Birmeese oppositieleidster Aung San Suu Kyi heeft in het parlement de eet afgelegd. Suu Kyi weigerde eerst de eet af te leggen omdat ze moest verklaren de grondwet te beschermen die grondwet is niet democratisch, benadrukte ze. Suu ging uiteindelijk overstag om zitting te kunnen nemen in het parlement en daarmee te voldoen aan de wens van haar aanhangers. Het weer, de dag begint met wat zon, maar in de loop van de dag raakt het meer bewolkt en komen er vanuit het zuiden buien. Later vanmiddag is er ook kans op onweer. Het wordt 14 tot 20 graden.